11 uur. Mark Hokker met het NOS-journaal. De eerste storm leidt tot steeds meer problemen. Langs de kust in Noord-Holland en op de Wadden is windkracht 10 gemeten... met windstoten tot 126 km per uur. Ook verder in het binnenland komen windstoten voor. Daardoor viel in Weert in Limburg een grote tak op een tent van een visser. Die raakte daarbij gewond. In Brabant en Limburg kan Rijkswaterstaat vanwege de wind... de bruggen over kanalen niet meer bedienen... En ook de sluizen in Zeeland blijven dicht. Op de A9 en de A32 wijden lege trailers van vrachtwagens om. Rijkswaterstaat waarschuwt om niet met lege aanhangers en caravans de weg op te gaan. Op Schiphol hebben vliegtuigen moeite met landen en dat leidt tot annuleringen en vertragingen. De storm neemt in Zeeland inmiddels af. In het noordwesten gebeurt dat naar verwachting rond drie uur vanmiddag. Voorzitter Juncker van de Europese Commissie wil de euro invoeren in alle lidstaten van de EU. Dat zei hij in zijn jaarlijkse State of the Union. Ook wil hij het Schengengebied, waar geen grenscontroles zijn, uitbreiden. Juncker streeft naar een Europese commissie die in 2025 uit 30 landen bestaat. Nu zijn dat er nog 28 en straks na de brexit 27. Hij zei verder dat de Europese Commissie nog deze maand met een nieuw beleid komt voor het terugsturen van migranten. NRC Handelsblad is kwaad omdat een medewerker zondag in Brunsum twee uur lang is vastgehouden. Fotograaf Chris Keulen maakte daar een verhaal over geluidsoverlast door NAVO-verkenningsvliegtuigen. Hij fotografeerde onder meer een vechtpartij tussen een activist en een Amerikaanse militair in burger. Daarna meldde Van Keulen zich bij de politie, waar hem werd gevraagd zijn fotomateriaal af te staan. Keulen weigerde dat, hij werd toen aangehouden en zijn camera werd in beslag genomen. NRC heeft de zaak aangekaart bij het OM. Volgens de krant had de politie eerst toestemming moeten vragen aan de rechtercommissaris. Het weer. Aan de kust dus een zware storm. Op de Wadden is kans op windkracht 10. In het binnenland zijn windstoten tot 100 km per uur mogelijk. Later op de dag neemt de wind af. Verder is het wisselvallig en het wordt 15 tot 18 graden.